This, is about to go Hey, this is Fisher. Hi, this is David Guetta. Hey, we are Swedish House Mafia. Yo, this is Dom Dollar. The biggest DJs in the mix. 538 Dance Department. This is the Dance Department Hot Mix. Onze gast van vanavond dropte twee jaar geleden pas zijn allereerste track. En maakte dit jaar al zijn debuut op de mainstage van Tomorrowland. Ik heb het over Odimel. Odimel. Odimel. Odimel. Deze Odimel komt recht uit Brussel. Hij stond daar jarenlang in de crowd, maar inmiddels domineert hij zelf het podium. Want zijn leven is totaal veranderd nadat hij twee jaar geleden zijn eerste muziek uitbracht. Zijn sound? Een mix van house, techno, trance en eurodance. Altijd vol adrenaline. In een korte tijd gaat zijn muziek van kleine events naar sets van de grootste namen in de dance scene. Want de kans dat je bijvoorbeeld deze remix van hem voorbij hebt horen komen op een festival is erg groot. Deze zomer was hij al veel te vinden op de Nederlandse festivals. Hij maakte zijn debuut op de mainstage van Tomorrowland en verkoopt inmiddels solo-shows uit. Zo stond hij gisteravond nog in Londen en staat hij vannacht weer in Berlijn. Next on Life had hij Een naam om te onthouden. En hij heeft nieuws. Want gisteren bracht hij ook nog zijn allereerste album ooit uit. Nu in de Dance Department Hotmix. Odimel. 538. Ik ben Armin van Buren. Je luistert naar de exclusieve hotmix door de Belgische DJ Odimel. Je kon deze zomer niet om hem heen op de festivals in Nederland. En ook tijdens ADE stond hij onder andere bij Awakenings, Intercell en Audio Obscura. Vanavond dus in onze show en ik sprak hem deze week over zijn hoogtepunten van het afgelopen jaar. It was definitely a really amazing year for me. But um, if I have to, if I really have to, I would say yeah, Tomorrowland main stage was uh, was one for the books for real. also, uh, I just released my, my ballroom uh, set a few weeks ago, and, and also that was pretty, um, was a dream for me to, to play a, a recorded ballroom set. So I'm really happy also that that came out this year. Nou, mag die trots op zijn. Nu verder met Odie Mel in de Hot Mix bij Dance Department. Why 17 nieuwe tracks op. Hij vertelt er zelf over. I really wanted to have like this space to to do tracks that are not necessarily strong enough to be a single, and also something more deep, unusual, and and some things uh, out of the box that can be released only as an album and not as singles. And that's really what pushed me to, to release this, this album. En wat hoopt hij met dit album te bereiken? Ja, that's, that's the only goal of, the, of this whole album is make people dance. And yeah, I think it's the perfect way to describe the, um, the purpose of the album. Zeker het checken waard dus, dat nieuwe album van Odie Mel. Je krijgt er in deze hotmix een voorproefje van. Nu bij Dance Department op 538. sobe ses rebolando, sobe ses rebolando, sobe sensualizando. Isso é baile de favela, elas todas me sentando. And uh, yeah, more we follow up. But uh, I always enjoy doing this with people I like. So yeah, it's going to be more, more announced soon. Nu verder met Odie Mel in de Hot Mix bij Dance Department. Ja. station for the best beats. 538 Dance Department. i slow. Recognize the real dawn when you see one. Sipping on booze in the house of blues. I'm sipping on booze in the house of blues. I'm sipping on booze. 938 Dance Department. Sipping on booze in the house of blues. I'm Sipping on booze in the house of blues. I'm